Morat Wakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste tien jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven... te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben... zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze soorten leeft minder dan 30% van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaans Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor zeven presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen... nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag... de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije gehouden worden. Stortbuien en onweer waren voorspeld en daarom werd het vuurwerk in Budapest een week uitgesteld. De weermannen bleken er flink naast te zitten. Er kwam geen storm. Het hoofd van de Weerdienst en zijn plaatsvervanger werden per direct door de minister van Technologie en Industrie ontslagen. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na twee eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool... dat nog wacht op de eerste driepunter. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking... en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.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 Phone number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was two. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've been on this ride. feelings. I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt you. Boy number 12 had a look in his eye. Brought up his and he started to cry. Told me he loved me the very first night your feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you.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 I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God's above. When I go, when I go, when I go, come see my spirit fly.